Als de Europese ministers de maatregel goedkeuren, gaat die over anderhalf jaar in. Een jihadist uit Almere mag Nederland niet meer in. Minister Opstelte schrijft aan de Tweede Kamer dat hij het verblijfsrecht van de man heeft beëindigd en dat hij het land 20 jaar niet in mag. Als hij toch terugkeert bekijkt het OM of hij kan worden vervolgd. Van de man, die oorspronkelijk uit Irak komt, circuleerde kort geleden een foto waarop hij te zien was met vijf afgehakte hoofden. Turkije heeft de blokkade op Twitter opgeheven, dat meldt persbureau Reuters. Twitter was geblokkeerd nadat er steeds vaker berichten op verschenen over vermeende corruptiepraktijken van premier Erdogan en zijn regering. Het constitutioneel hof in Turkije bepaalde gisteren dat de censuur in strijd is met de Turkse grondwet. Vakbonden zijn bang dat Philip Morris in Bergen-op-Zoom gaat sluiten. De werknemers zijn opgeroepen voor een personeelsbijeenkomst morgen... waarin een belangrijke mededeling wordt gedaan. Volgens de vakbonden is daardoor grote onrust ontstaan onder de werknemers. Bij de sigarettenfabrikanten in Bergen-op-Zoom werken 1500 mensen. Het Brabantse museum Klok en Peel in Asten heeft de museumprijs gewonnen. Dat is de belangrijkste publieksprijs in de Nederlandse museumwereld. Klok en Peel heeft een collectie klokken die van internationale betekenis is en de grootste bibliotheek ter wereld op het gebied van klokken. Bij de prijs wordt een geldbedrag van 100.000 euro. Het weer aan de noordkust mist van zee. Het is daar 11 graden. In de rest van het land is het 18 tot 23 graden, maar er kan een enkele bui vallen. Morgen van tijd tot tijd zon, maar ook buien, soms met hagel en onweer. Het wordt dan 16 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is René Passet van de ANWB. Het is in de Randstad een niet al te opmerkelijke avondspits... met op de kop af nu 100 kilometer. Dit zijn de files van 4 kilometer en langer. Op de A1 Amsterdam-Amersfoort bij 1 Brugge 6. Op de A13 Den Haag-Rotterdam bij Delft 3 kilometer. De A15 Rotterdam-Gorkum bij Sliedrecht-West 4. Op de A16 Breda-Rotterdam op de parallelbaan. Tussen de afrit Rotterdam-Feyenoord en het plein 5. En richting Breda op de A16 voor de Randweg Dordrecht ook 5. Op de A20 Rotterdam-Gouda bij Terbrechtseplein 4 en bij Moordrecht 3. En richting Hoek van Holland staat bij Rotterdam Centrum ook 3 kilometer. A27 Utrecht-Breda bij Noorderloos 5. Op de A28 Amersfoort-Zwolle bij Amersfoort-Vathorst 3. En richting Utrecht bij knooppunt Rijnsweert 4 kilometer.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 Fijn dat u met blijven luisteren. Ook de tweede uur komt er weer de nodige mooie muziek langs. En we gaan nu van start wederom met een band uit Den Haag. In dit geval eh, Q65 met een stevig nummer From Above. knows your other wants to cry. She found out that I don't love her, and all the things I said were lies. She can't turn me loose, oh no, in spite of everything, she's still in love. haters can quarrel with me When I say I want to rock you She said you must wait and see She cannot tell me loose, oh no childish love. I found out that it's too fine, yes, it's too fine to draw. I cannot turn her loose, oh no, in spite of her faults, I'm in love. To my love, she's mine. was Still Believe in de uitvoering van Herman Brood. Oorspronkelijk is het nummer opgenomen door Suite Buster in 1978. En het nummer is ook door die band geschreven door de heren Paul Smeek en Bertus Borgers. We gaan nu verder met een nummer door Hank Williams geschreven in 1952. Het heet You Win Again en wordt nu vertolkt door een heel bijzonder duo. En het is Linda Gay Lewis en Van Morrison. En Linda is dan de zuster van Jerry Lee Lewis. is out. Think I'll go out to Alberta. Weather's good there in the fall. I got some friends that I could go to work in for. Still, I will. I don't Over mooie nummers gesproken. Dit was Four Winds van Neil Young van zijn album Comes the uit 1972. We gaan verder met een andere grote artiest, Elvis Costello, met het nummer Oliver's Army. Have you got yourself a knock? may cause me spite of all the day. In 1958 was er een bandje, dat heette de Quarrymen. De jongens hadden wat geld bij elkaar eh, gelapt om in eigen beheer een, eh, een, plaatje op te nemen. In een uh, studio omgebouwde huiskamer van Percy Phillips. En een van de nummers die ze erop namen was In Spite of All the Danger. Het nummer wat hij juist hoorde was niet van de Quarrymen die later de Beatles werden. Maar van een bandje die noemen zich de Nowhere Boys. Komt ook uit de film Nowhere Boy. Uh, even kijken. Het volgende nummer wat we nu gaan spelen is Tell Me Your Plans van The Shirts uit 1978. deze mooie stemmen die u nu hoorde... Eh, was van Wilson Phillips met het mooie nummer Release Me. De meisjes zijn ook erfelijk belast, want twee zijn een dochter van Brian Wilson... en de andere is een dochter van Michelle Phillips van Mamas en de Papa's. Eh, we gaan nu verder met een nummer van Bob Dylan uit 1966 en het is I Want You. you Dit was If You Think You Know How To Love Me voor Smokey in 1975. En uiteraard was dit nummer geschreven door het bekende duo Chin en Chapman. We gaan nu verder met een nummer van Status Quo. Het heet When I'm Dead and Gone. En het was een redelijke hit van McGinnis Flint in 1970. dit nummer is maar één woord nodig. Het is geweldig. Het was natuurlijk Tin Soldier van de Small Faces uit 1967. En dan te bedenken dat Steve Marriott van de Faces... het oorspronkelijk bedoeld had om, eh, opgenomen te worden door P.P. Arnold. Maar zij mocht eh, gelukkig dan in het achtergrondkoortje nog meezingen. Om een beetje op adem te komen gaan we nu verder met een wat rustiger nummer. En het is van de groep Dem met Van Morrison natuurlijk. En het heet My Lonely Sad Eyes. to get on, She just looked at me with scorn. My courage turned to fear, and I took flight. For those looks, they seemed to say, You ain't nothing, go away. You're just some face in some crowd. So I walked home and I vowed I'm gonna be somebody someday. Her name was Irene Wild. Oh, such beauty for a child. When she started dating boys, I nearly died. Oh, I could not barely stand seeing anyone hold a hand. I thought I'd have to crawl away and hide. In my mother's Sunday room, I composed so many tunes, they was all the same. I'm just afraid for her name and just to say, I'm gonna be somebody someday Wild is your name I soon left that country town I've been around I've seen some fame, Seen some ups I've seen some downs you hear name out loud. It's that face in the crowd. I didn't dig it. I'm much too proud. was just 16. I stood waiting for that dream. A Barker Street bus station, none affair. At the time it seemed so sad But it didn't turn out bad If she hadn't turned me down I'd still be there. You know, I think most folks agree a little put down makes them see they ain't the chain, they're just a link, and that's why she made me think I'm gonna be somebody. Be was het gevoelige nummer Irene Wild van Ian Hunter uit 1979. En het komt van zijn album Welcome to the Club. We gaan eruit met het volgende nummer. En het is We'll Sweep Out the Ashes in the Morning van Graham Parson. En we zijn vrolijk begonnen, dus we gaan ook vrolijk eindigen. vliegt als je het naar je zin hebt. Het is ongelooflijk, maar we hebben zoveel plezier weer gehad om, eh, om deze twee uur met mooie muziek voor u te vullen, te vullen. En we hopen dat u volgende keer ook weer naar ons zult luisteren.